Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij ZVL. 12 uur ga ik je oren vertroetelen. Och, met prachtige muziek om de zondag mooi te beginnen. Als die al niet begonnen is voor je. En niet alleen prachtige muziek, maar ook leuke onderwerpen. Dus stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Historische muziek van onder andere Lindstrom. Dat hebben we in de aanbieding. Luister mee naar Lady Eleanor. Saturday night mass. Didn't think there could be much more.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 Eh, nou, dan op zijn Nederlands. Dus in de plaats van in het Amerikaans. Goed, straks in de show een eh, mooi onderwerp. Dan gaan we het hebben over voorlichting over trombose in makkelijke taal. Want de medische zaken zijn natuurlijk altijd best wel ingewikkeld om te begrijpen.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 Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? lied, toch? Claudia de Brij. Live opgenomen in het theater. Je daar met Mag ik dan bij jou. En voor Paul Carrick en Eyes of Blue. Eh, er is veel te doen in neuzen vandaag. Eh, en in Zeeuws-Vlaanderen overigens. Eh, wat er allemaal te beleven valt, dat kun je op onze website vinden. Komt er niet helemaal lekker uit vandaag. Hè? Even nog een beetje koffie drinken zo. je vindt op onze website een hele mooie pagina over wat er te doen valt. Agenda, dat vind je bij omroepzvl.nl. En wat daar te doen is vandaag, ga ik straks iets over vertellen. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. Maar er is nog iets moois van Yves Montand in de show. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le caratier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti, mon kiki la chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent sous le ciel de Paris. Un accordéon joue la chanson de Maquis comme avant le néon, cueilli par un plomb-plomb, un tétard en blouson d'un front de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur la chansonnette et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le plomb qui vous met le cœur en fait il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. nou, zo kan die wel weer hoor. Wat een uithaal van Barry Manilow. En Mandy, hier op de zondagmorgen bij ZVL. Terwijl we aan de koffie zijn met mini-toepoesjes. Dat komt wel vaker voor, dat komt regelmatig terug. Eh, niet van die grote, want eh, men denkt hier aan onze lijn. Dat vertel ik ook iedere keer weer. En daarom mini poesjes, hoewel we vorige week mega bokkenpoot hadden. Maar goed, maar dit even terzijde. Oh ja, voor eh, Barry Manilow en Mandy hoorde je La Chansonnette dat we kennen als Zo Heerlijk Rustig van Yves Monta. Over een paar minuten gaat mijn collega Herman de Bruin praten met Tom Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting. En hij gaat het hebben met hem over voorlichting over trombose in gemakkelijke taal. Want dat is wel nodig, want die medische taal... Ja, dat is allemaal best een beetje ingewikkeld voor iedereen.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 praten over voorlichting over trombose in gemakkelijke taal. En dat doe ik met Tom Bos, hij is directeur van de Trombose Stichting en in de uitzending. Tom, welkom. Dankjewel. Uh, ja, voorlichting over trombose, dat kan ik begrijpen, maar waarom speciaal in gemakkelijke taal? Nou, wij hebben ons altijd ingezet om toegankelijke voorlichting te geven over trombose. Mhm. Waarom? Simpelweg omdat hoe beter mensen geïnformeerd zijn, des te beter ze eh, kunnen optreden op het moment dat er iets gebeurt. Want snelle herkenning spaart levens. Mhm. Ehm, wat ons nou te oor is gekomen dat ondanks het feit dat wij het zo toegankelijk mogelijk willen maken, dat er toch nog doelgroepen zijn die op de een of andere manier niet de juiste informatie krijgen. En vooral omdat die toch nog te moeilijk zou zijn. Ja, ja. En nou, vandaar hebben we besloten om samen met Stefje.nl een module te ontwikkelen over trombose in makkelijke taal. Hebben we het dan over diezelfde makkelijke taal die bij het eh, NOS-journaal wordt gebruikt op het moment? Nou, iets wat daarop lijkt. Ehm, we hebben eh, die module speciaal gemaakt voor mensen eh, die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen. Of mensen die de Nederlandse taal niet helemaal eh, onder de knie hebben. Mhm. Maar je kunt bijvoorbeeld een persoonlijke beperking hebben. Of mensen die bijvoorbeeld doof zijn. Ja, ja. ja het is veel medische termen natuurlijk in zo'n voorlichtingscampagne. Klopt. En dat proberen we zo simpel mogelijk uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Dus we vermijden moeilijke woorden, proberen het echt heel eenvoudig te houden. En wat met name ook nog eh, uniek is aan eh, deze module die we gelanceerd hebben, is dat het vertaald wordt in Nederlandse gebarentaal. En dat is echt uniek, want dat is de eerste keer in Nederland dat zoiets gebeurt. Ja, ja. Dus ook uh, doven en slechthorenden kunnen dan die informatie tot zich nemen. Klopt. Ja. Want de module zelf die bestaat eigenlijk uit korte teksten en mhm. animaties. Eh, waarin dus wordt uitgelegd wat trombose is en hoe je het herkent. En die informatie die wordt dus ook voorgelezen. En terwijl het wordt voorgelezen, wordt het ook uitgelegd door iemand in Nederlandse gebarentaal. Ja, ja, en dat is voor iedereen eh, te volgen, want jullie gaan hem eh, installeren of lanceren. De module is inmiddels te vinden. En waar kunnen mensen hem vinden? Ze kunnen hem vinden op trombose.nl steffi.nl. Let wel, zonder de www ervoor. Trombose.steffi.nl. Ja. Of als mensen gewoon naar steffi.nl gaan, of ook bij onze eigen website trombosestichting.nl, mhm. dan kunnen ze daar ook de informatie vinden. Ja, en is dat dan een, een sprekende eh, computer die daar wat zegt? Of nee, Het, is, het, het zijn echt korte teksten en animaties. En er is inderdaad een mevrouw die het inspreekt. Eh, waardoor het dus ook gewoon te beluisteren valt. Mhm. En tegelijkertijd, terwijl zij aan het praten is, wordt het ook nog een keer uitgelegd en vertaald naar Nederlandse gebarentaal. Ja, in een hoekje van het beeld zo, zoals gebruikelijk. In een hoekje van, het, eh, van het beeld. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, eh, trots erop dat dat gebeurd is? Nou, ik ben ontzettend trots erop. Want wij merkten gewoon dat we echt een hele hoop mensen misten. En mhm. laten we wel wezen, in Nederland krijgen meer dan 100.000 mensen per jaar een trombose. Ja. kan dus echt iedereen overkomen. En daarom moet er voorlichting zijn die voor iedereen te begrijpen is. Ja, dus ook voor de mensen waarvoor we nu deze module ontwikkeld hebben. Ik kan me ook voorstellen dat er andere stichtingen zijn die eh, met andere dingen van medische zaken werken. Die denken, hé, hey, dat lijkt ons een goed idee. Kunnen jullie het exporteren? Nou, eh, wat dat betreft, wij werken samen met Steffi.nl. Oftewel, er zit een eh, maatschappelijk bedrijf of een maatschappelijke organisatie achter Leer Zelf Online. Daarmee hebben we hem ontwikkeld. En die kunnen uiteraard ook voor eh, andere aandoeningen modules ontwikkelen. Want zij zijn erin gespecialiseerd om een hele hoop moeilijke dingen op een makkelijke manier uit te leggen. En als je ook naar die site gaat, dan zie je bijvoorbeeld onderwerpen als ehm, hoe maak je vrienden, wat is een DigiD, hoe ga je naar een huisarts. En mhm. dus nu ook, wat is trombose en wat kun je eraan doen? Ja, nou mooi om dat eh, allemaal mee te maken, zodat er nog meer mensen zijn die informatie tot zich kunnen nemen. Want trombose blijft een eh, moeilijk verhaal, hè? Trombose blijft echt een heel moeilijk verhaal. Het is meer dan 100.000 mensen per jaar krijgen een eh, trombose. En trombose die kan echt leiden niet alleen tot eh, langdurige klachten, maar zelfs ook tot overlijden. 1 op de vier Nederlanders gaat dood uiteindelijk aan een trombose. En als je daar informatie over hebt, is dat altijd goed. En als mensen dat in weten, kunnen ze daar rekening mee houden of zich wapenen tegen trombose. Absoluut. Ja. Eh, wat dat betreft raden we mensen ook altijd aan. Ga ook naar onze site trombosestichting.nl. Daaraan mhm. kun je ook zien wat de verschillende eh, vormen van trombose zijn. En vooral ook wat symptomen zijn. Want hoe sneller je de symptomen eh, herkent, hoe sneller je kunt optreden. En snelle herkenning spaart gewoon echt domweg levens. Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting over de voorlichting over trombose in de gemakkelijke taal. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ik word wakker en ik voel je nog. Weet dat het een droom was, vraag me wat moet ik doen? Ik luister naar wat wordt gezegd. Maar ik ruik je als ik mij nog Ja, windkracht 9 zou je kunnen zeggen uit de keel van eh, Whitney Houston. All the men I need. Deze zondagmorgen bij ZVL. En Miss Montreal. En hier. Lekker veel Nederlandstalige muziek vandaag trouwens in de show. Ja, valt me een beetje op. Eh, maar dat kan geen kwaad. Ik ga even kijken naar de agenda, dat beloof ik je iedere week. En ehm, er is vandaag weer veel te doen hoor ongelooflijk. Dus als je er niks om handen hebt vandaag, dan eh, kan ik je alleen maar aanraden om even naar onze website te gaan. Omroepzvl.nl naar agenda en dan zie je het nodige. Bijvoorbeeld de traditionele fototentoonstelling van de fotoclub Douw. Die mensen maken prachtige foto's. Echt waar al 100 jaar in mijn beleving. En eh, dat is eh, zeker de moeite waard om naartoe te gaan. er is ook een Canadese bevrijdingsmars. Er is ook een city game Cluedo in Sluis. Uit in de Zwinstreek, ook zoiets moois. En ja, de toneelvereniging, eh, voert gewoon te gek uit. Nou, en er is nog veel meer te doen in Zeels vlaanderen Wil je meer informatie over hebben?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 En eh, daarom een mooie rockballad, de klassieker van je welste. Aerosmith om je een beetje wakker te maken na zoveel ja, slaapverwekkende muziek. Relaxed muziek van Neil Diamond. Love on the Rocks. Je hoorde dus Dream On uit 1973 en werd nog een keer een hit in 1994. Dus Aerosmith aan het einde van de eerste uur van de show. Ik ga zo meteen een tweede uurtje voorbereiden. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. Want dan eh, maken we het tweede uur ook weer heel gezellig. Met iets meer tempo.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 realize